4 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Gemeenten hebben vorig jaar samen bijna 1,2 miljard euro... dat was bedoeld voor jeugdzorg en zorg en ondersteuning thuis ongebruikt gelaten. Dan blijkt dat cijfers die gemeenten moesten aanleveren aan het CBS. Dat zoveel geld is dus blijven liggen is opmerkelijk... omdat in 2015 een record aantal rechtszaken werd aangespannen... door mensen die het niet eens waren met de zorg die ze van hun gemeente kregen. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat de cijfers vragen oproepen... Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er goede redenen om het geld op te potten. Het is belangrijk om een goede buffer te hebben. In Midden-Italië zijn meer dan 15.000 mensen dakloos geraakt door de aardbevingen van het afgelopen weekende. Veel huizen zijn zwaar beschadigd, sommige zo erg dat ze kunnen instorten door de vele naschokken. Afgelopen nacht sliepen mensen in tenten, auto's en sporthallen. Premier Renzi gaat op zoek naar tijdelijke huisvesting voor alle gedupeerden. Hij benadrukt dat er aan de kust in de winter voldoende hotels leegstaan om mensen op te vangen. Maar daar moeten ze wel weg willen uit hun woonplaats. Paus Franciscus is in Zweden aangekomen voor het begin van de festiviteiten ter ere van 500 jaar reformatie. Op 31 oktober 1517 gaf Maarten Luther de aanzet voor de scheuring tussen de Rooms-Katholieke en Protestantse kerken. Franciscus wil tijdens het bezoek aan Lund, waar in 1947 de Lutherse Wereldfederatie werd opgericht, vooral de overeenkomsten tussen katholieken en protestanten benadrukken. Hij wil vergiffenis vragen voor vijf eeuwen verdeeldheid en de meer recente toenadering tussen de kerken vieren. De politie in Denemarken heeft een gruwelijke vondst gedaan. In de stad Obenro werd in een vriezer de overblijfselen gevonden van een Syrische vrouw van 27 en haar dochters van 7 en 9. De vader van het gezin was spoorloos en de politie is naar hem op zoek. De politie ging het appartement gisteren binnen nadat een familielid van de vrouw zich had gemeld omdat ze al een paar dagen geen contact met het gezin kon krijgen. Het weer volop zon, 16 graden, weinig wind. Komende nacht plaatselijke mistbank. Morgen begint het zondag, middags of s avonds valt er wat regen. De rest van de week wisselvallig. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht. 10 kilometer door een kapotte auto, vertraging ruim een half uur. De rechterrijstrook is daar dicht. En door een technische storing is de spitsstrook op de A15 van Rotterdam naar Gorkum.